Goedenavond, ik ben Stef Banstra en dit is het nieuws van NWS op 3. De Britten krijgen een nieuwe premier. Liz Truss is opgestapt omdat haar plannen zorgden voor politieke en economische chaos. De conservatieve partij moet een nieuwe leider kiezen. Er wordt nu druk gediscussieerd over een mogelijke opvolger, ziet correspondent Arjen van der Horst. Rishi Sunak ja, is de meest genoemde, hè, de voormalige minister van Financiën. De grote rivaal van Trust bij de laatste leiderschapsverkiezing. Hij is in ieder geval het populairst onder zijn partijgenoten in de fractie. Maar het zal niet makkelijk zijn voor hem, want ja, veel conservatieve partijleden zien hem als een verrader die het mes in de rug stak van Boris Johnson en zo een einde maakte aan aan zijn premierschap. Truss was met 45 dagen de kortzittende Britse premier alle tijden. Veel steunbetuigingen in het Brabantse Vught bij het Hebehuis... voor de omgekomen Hebe en haar begeleidster Sanne. Dat gebouw had een speciale betekenis voor Hebe... omdat ze daar de zorg kreeg die ze nodig had vanwege haar beperking... En het is er druk vandaag, ziet deze verslaggever van Omroep Brabant. Hebe was namelijk meervoudig gehandicapt en dit was een plek waar ze rust vond, waar ze verzorgd werd. En ook vandaag is dit een plek waar mensen hier uit de buurt berusting vinden. Ze leggen hier bijvoorbeeld bloemen neer of steken een kaarsje aan. Er waren zelfs mensen die bloemen neerlegden in de tuin van de nabestaanden, maar dat was niet helemaal de bedoeling. Dus kwam de oproep om dat vooral hier te doen. En het was hier vandaag best wel emotioneel. Ja, Sanne en Hebe kwamen om het leven bij een ongeluk op de snelweg bij Den Bosch. Ze werden sinds maandag vermist. Hun auto werd gisteravond teruggevonden. En deze Netflix-serie moet duidelijker zijn over dat het allemaal niet echt gebeurd is wat je ziet. In light of the events of the last 12 months, perhaps I have more to reflect on than most. Ja, The Crown. Tenminste als het aan actrice Judy Dench ligt. Zij speelt niet in die serie, maar vindt dat het vijfde seizoen vol zit met gruwelijke onjuiste verhaallijnen. En dat vindt ze respectloos tegenover de overleden koningin Elizabeth. En zo krijgen vooral buitenlandse kijkers een verkeerd beeld van het Britse koningshuis, schrijft de actrice in een brief. De streamingdienst heeft eerder al gezegd dat de serie deels verzonnen is en wil geen disclaimer laten zien voorafgaand aan de afleveringen. Het weer dan nog. In het noorden regent het de komende uren nog. Vanavond en vannacht overal kans op een bui. Morgen weer wat meer zon, maar ook kans op, op onweer. En het wordt een graad of 19. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Hoogtepunt van de files is wel voorbij. Nog een paar korte files in onze regio. Zoals op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Badhoevedorp en knooppunt Raasdorp. Vijf minuten vertraging hier met een file van 4 kilometer. En op de N207 Hillegom richting Alphen. Daar is het ook druk tussen de aansluiting met de A4 en afrit Nieuwveen.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 Dus dan moet ik even een beetje omheen zien te praten. Maar goed, welkom bij deze Alternative FM. het is vandaag de 20e. En dat betekent dat we wederom live muziek hebben. En die is dit keer van Lisetta Viva de derde keer dat ze hier eh, gaat eh, optreden. Want eh, dat deed ze al eerder in 2018. Als je de sociale media van mijn kant een beetje in de gaten hebt kunnen houden. <clears throat> en ehm, dat was in 2018 in maart. toen was ze niet helemaal alleen. Want toen was zij ook samen met Michel Ebbe. En met, met, met Tibi Florissen. En dat eh, maakt het ook alweer heel erg eh, speciaal. Ehm, dat was in 2018 en toen had eigenlijk bijna nog niemand eh, van, echt van Lisette Aviva... eigenlijk heette ze toen nog Lisette Vink... wat gehoord. Maar dat is inmiddels wel een beetje veranderd. En is aan het veranderen. Want zo dadelijk zal ze dat hier ook een beetje uit de doeken doen. En in 2020, in het jaar dat wij dus hier een een, een of ander virus hadden rondgaan... en niet alleen wij hier in Nederland, maar in, ook in de rest van de wereld konden we niet echt veel doen. En de enige keren dat we wat konden doen was in de zomer. En wel eh, in juli zo'n beetje. Dat was eh, ook precies het moment dat Lisette ook hier voor de tweede keer is eh, geweest. En vanavond dus de derde keer. En dat heeft alles te maken met de EP die in aankomst en in aantocht is. En die EP die heet In My Backyard. Dat is eventjes wat we straks gaan doen. Vooruitlopend op eh, de volgende week hebben we natuurlijk ook nog wel wat. Want volgende week komt uh, Marlou met een nieuwe single. En nou is het dan wel 3 eh, voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Maar we maken hier en daar wel even een uitzondering. Want zij is niet de enige met nieuw werk. en als onofficiële voorzitter van de fanclub van Newland... Eh, word ik ook geacht om eh, die nieuwe single eh, te laten horen. Dus ja, dat betekent dus twee keer breken met Noord-Hollandse releases. Dus dat zijn dan de twee uitzonderingen die volgende week dan al bij voorbaat nu al worden genoemd en voorbij komen. Maar zover is het nog niet. we gaan nog even terug in de tijd dat Marlou nog een hele swingende soul nummer had uitgebracht. En dat is dit nummer, How You Feel About It. understand what's going on. Who is right and who is wrong? Tell me, how do you feel about it? How do you feel about it? I don't understand what's going on. Who is right and who is wrong? Tell me, how do you feel about it? How do you feel about it? Something is out, something is wrong. How they claim to know it all, to know it all promises I'll never lie and never tell. This virtual insanity of proclaimed honesty makes life true. I don't understand what's going on. Who is right? Who is wrong? Tell me. How do you feel about it? How do you feel about it? How do you feel about it? I don't understand what's going on. Who is right? Who is wrong? Tell me. How do you feel about it? How do you feel about it? I don't understand. Behind the mask, behind the screen. And so pretzel It's a proof that they'll see You never know if we are heading for the answer or the end Or that this way of keeping up appearances Is heaven I understand Who is right, who is wrong is the writer's personal opinion concerning the topic. A treasure prison and supported by reasonable and or present expressed or Listen. terug in de tijd. 2018, toen was hij hier in de studio samen met eh, dus de eerder eh, genoemde Lisette Aviva. Daar is Timmy Tibi Florissen. En eh, deze, dat is toch eigenlijk een beetje ook mijn leeflied. Want ja, het heeft alles te maken van... Ja, het komt morgen wel. En dat is metaforisch, want het heeft ook te maken met de liefde. Want daar gaat toch het merendeel in de muziek ook wel over, denk ik eerlijk gezegd. Eh, a different Man. En ehm, ik heb al eh, eh, bij het volgende al wat klaarstaan. Want ik heb de baas van de televisie net al geappt of die deze kant op wil komen. Maar we lopen hier dus inmiddels al weer met bouwhelm op. <laughs> Want vorige week ging het dus echt een beetje verkeerd met de, de opname en de beeldopname met name van Sam Sexton en Bas Kors. Want dat was vorige week. En over Sam Sexton gesproken... We draaien nog even dat eh, mooie nummer van de Misty Days. materialen. Dit eh, gezelschap eh, bestaat uit drie heren. Ze noemen zich Ploog. En volgende week eh, komt er een, een nieuwe EP van ze uit. Kuipen heet het. Kuppen. Kuppen. Want het moet het, op zijn tukkers moet ik het uitspreken. En dit was weer wat van een andere EP van vorig jaar. Lepping heet die EP. En daar hoorde je Zilvermoon, hoor je daarvan. Nou, dat, als je dat goed vertaalt, heet dat dus Zilvermaan. Um, en daarvoor hoorde je Sam Sexton, die vorige week eh, bij ons in de, studio eh, zat. We gaan er eh, nog twee draaien, want ook Eva Lima die komt binnenkort met nieuw materiaal. En daarachter zit een eigen opname van Jack en de Weatherman. En dat heeft ook weer een bepaalde reden, want ze komen met een nieuwe single uit. En straks gaan we hopelijk praten met Barry Nelson van, van Jack en de Weatherman. Hij is Jack... Eh, want eh, de nieuwe single die heet Starlight en die hoor je dus achter het telefoongesprek. weapons are pointing, pointing towards me. So I try to build a wall to defend me from it all, trying to keep myself from falling apart. But my heart. is lost and alone Wolves howling in the distance, a chill runs to your bone Use your instinct, make fire on your own Kill a deer with your bare hands or cook 'em on the stove Yeah, that's right, can you navigate? What's east and what's west, you better find your way Say the Boy Scouts on, we don't graduate This is life or death survival, now step up your fucking game Are you man enough? Are you strong? Are you rough? Are you tough? Are you man enough? Are you man enough for love? Are you man enough? Are you strong? Are you rough? Are you tough? Are you man enough? Are you man enough for love? Can you hold on when the night is long despite a raging storm? Can you still be strong? Can you climb the mountain to the top against all odds? Say fuck it, I will not give up. Can you be the alpha male, the one who can't testosterone flowing? Are you masculine? Can you fight with every last breath you have inside? Can you look that straight into the eyes? Are you man enough? Are you strong? Are you rough? Are you tough? Are you man enough? Are you man enough for love? Are you man enough? Are you strong? Are you rough? Are you tough? Are you man enough? Are you man enough for love? You think you got it? You think you're tough? You find a girl, now you fell in love. She wants your time. What you gonna do? Better compromise, she's coming straight for you. Better get ready, better hold tight. They're gonna be fights that last around all night. Better ask yourself, can you handle this? Are you man enough for the real shit? Are you man enough? Are you strong? Are you rough? Are you tough? Are you man enough? Are you man enough for love? Are you man enough? Are you strong? Are you rough? Are you tough? Are you man enough? Are you man enough for love? Are you man enough? Are you strong? Are you rough? Are you tough? Are you strong? Are you rough? Are you tough? Are you strong? Are you rough? Are you tough? Are you strong? Are you rough? Are you tough? Oh, you man enough for love? En toen moesten we klappen, want eh, eh, het was in 2014 dat het eh, duo Jack en de Wedderman bij ons in de studio was. Dus dat is dus ook alweer acht jaar geleden. maar inmiddels zijn de tijden behoorlijk veranderd. Want het, de, de, de, vlucht van Jack en de Wedderman als het gaat om het muzikale carrière... die heeft een enorme vlucht genomen. En Man Enough uh, was alweer een, eh, ja, eh, bijna vergeten. Maar Barry Nelson, één van de twee, dat is Jack, die hangt aan de telefoon. Goedenavond. Goedenavond. Ja, want het is alweer een tijdje terug, hè? jullie hebben hier gestaan in deze studio. Klinkt best wel heftig als je acht jaar geleden zegt. <laughs> dat is dat zeker. Dus dat maakt niet uit. want inmiddels is er wel het een en ander gebeurd. met jullie ook, geloof ik. Absoluut, ja. Er is heel veel gebeurd, gelukkig. Ja, ja in een positieve zin eh, wel te verstaan. Want ik eh, weet nog dat jij eh, nog ergens bij een strandpaviljoen genaamd Rapa Nui nog daar hebt rondgelopen. Klopt, ja. Daar heb ik echt zes jaar lang gewerkt. Ja, ja. ja en nu is het gewoon een professionele muziekcarrière. Dus het kan verkeren in dat, dat opzicht. Ja, ja. heb eh, toch wel weer een beetje goede keuzes gemaakt. Ja, ehm, want eh, even over, die, over jullie. Want eh, ik, ik, ik, ik denk dat jullie gewoon landelijk bekendheid hebben. Inmiddels. Ja, zeker. Misschien nog wel toffer zelfs. Misschien wel internationaal. Ja, ook dat denk ik. Ja, want, ehm, maar hoe, hoe is dat in zo'n stroomversnelling gekomen? Ehm, heeft dat eh, met onze eh, uitzendingen te maken? Of eh, <laughs> dat, jullie zo goed op de sociale media bezig zijn geweest in dat opzicht? Ja, toen we eenmaal op Alt FM speelden, toen ontplofte alles eigenlijk <laughs> oh, Dank, dankjewel, Berry. <laughs> dat doet ons goed. maar, maar nee, even alle, alle gekheid op een stokje. Maar het ging best wel snel, geloof ik, hè, daarna. Ja, onder andere hoor, onder andere. Ja. Wij, eh, ja, we, we, werden gewoon veel opgepikt op Spotify. Ja. Niet per se heel erg veel op de radio. Nee. Ehm, dus we hebben, daarom heeft het waarschijnlijk ook allemaal zo lang geduurd voordat we echt uh, brood mee konden verdienen. Mhm. Maar ehm, ja, dat, zo heel langzaam maar zeker is dat zo over de grens gedruppeld. Mhm. Want we maken toch een beetje van die muziek die niet per se super mainstream op de radio eh, knalt elke dag. Mm eh, maar het is ook wel weer net catchy en vrolijk genoeg voor in de vrolijke lijstjes in, eh, in Spotify. Ja. En ook voor in de koffielijstjes en zo. En zodoende is het dus een beetje als een soort eh, wildvuur overgeslagen. Mhm. van, het ene land naar het andere land. Ja. En, met een beetje hard werken, promotie en cd's blijven maken. Ja, is het toch inmiddels zodanig gegroeid dat we in eh, januari lekker in de Paradiso staan in de grote zaal. Ja, dat bedoel ik. Dus, eh, want dat, eh, dat is natuurlijk wel het, de andere kant van het verhaal. Maar ik heb ook begrepen dat jullie al wat albums hebben afgeleverd inmiddels. Ja, zeker. We hebben drie EP's uitgebracht. Mm al twee albums. Ja. En er komt nu nog weer een nieuwe EP aan zelfs. Ja. Oh, dus, dus jullie zitten niet echt stil als ik het zo hoor. Nee, nee het, was, het was gewoon een soort motor op een gegeven moment. Gewoon elk jaar gingen we toeren in Nederland en elk jaar gingen we toeren in Europa. Ja. En elk jaar uh, proberen we dan een cd uit te brengen. Nou, dat wordt dan meestal om het jaar, want een cd uitbrengen is <laughs> gewoon heel veel werk. Ja. Eh, en toen kwam corona mhm. en toen hadden we een album op de plank. Het, dat is de laatste, One of Us heet die. Ja, klopt. En toen dachten wij, eh, ja, dus kunnen we, laten we dat gaan uitbrengen met een dikke vette tour. Maar toen kwam eh, corona en die legde de hele muziekindustrie plat. Ja. Dus eh, toen waren er opeens geen tours meer in het binnenland en in het buitenland niet. Nee. En toen dachten we van ja, misschien moeten we die maar gewoon laten hangen. En toen zijn we ook echt een beetje met z'n in een soort zwart gat gevallen. Zo van, wat moeten we nu? Vinden we het nog wel leuk? En we doen het al zo lang samen. En eh, wat is belangrijk? En mhm. toen toch weer daar uitgekrabbeld. En eh, het album afgemaakt, alsnog twee jaar later. En eh, die uitgebracht. Ja, <clears throat> maar als ik jou zo hoor, eh, je had het net over de grote zaal van de Paradiso. Dus het is toch uh, redelijk, dan, dan, dan mogen jullie in dat opzicht niet mopperen. In, in, dat opzicht, toch? Nee, zeker niet. Nee, ik voel me helemaal bevoorrecht. Het is echt een jongensdroom die uitkomt. Ja. Wij hebben tien jaar geleden ongeveer ons eerste optreden gehad in Café Briljant. Mhm. Het was echt een paar optredens voordat we bij jou eh, kwamen, denk ik. Ja. Misschien ja. Nou, in ieder geval voor, voor ons toen destijds de, serieus optreden. Ja. En toen, eh, ja, toen dan droom je natuurlijk van, eh, van grote zalen en succes en eigen fans. Ja. En als je dan op een gegeven moment op een moment komt dat je in de Paradiso staat, dan ben je heel erg bezig met de organisatie daarvan. En dan opeens dan drinkt het tot je door van wow, we gaan daar gewoon echt spelen. En er komen gewoon echt mensen. Dus dat is wel heel tof. Ja, dat, Dat, dat geloof ik graag. Eh, er is nog wat, eh, want ik weet niet... Eh, hadden jullie nou ook ehm, de productionele hulp van een van de mensen van Chef Special? Want dat weet ik niet meer precies hoe dat zit. <laughs> nou, ja... Ja en nee? hoe zit dat? want... Nou, we krijgen wel eens hulp van hun managers. Ah, zo zat het. Eh, die, als wij, eh, die zijn heel goed in muziekrechten. Dus als we het even niet meer weten, dan eh, springen we daar even langs. En dan krijgen we allerlei advies. En, maar het is niet qua productie en qua, qua sound werken met Jasper Zuidervaart. Ja. Een producer die heeft wel eens een plaat en een track gemixt van Chef Special. Ja. Zit niet in de band of zo. Nee. Maar, en met hem werken we wel eens samen. Ook voor de aankomende plaat. Ja. Dus dat is de, eh, even de link. Want eh, dat, is mij, dat wist ik niet meer precies hoe. Dus daarom stel ik hem ook even eh, recht toe, recht aan op, op jou. Hoe dat precies zit. Maar dat, dat zo zit het dus. Ehm, ja, ehm, dan, dan de nieuwe single. Want die komt morgen uit. Starlight. Yes. Ja, ehm, wat, wat is daar de... Want het, als ik het zo hoor, het is, eigenlijk gewoon een liefdesliedje. Gewoon, eh, we hebben dat wel een beetje nodig als ik het eh, zo eh, in de wereld een beetje rondkijk. kijk. ja, toch? Ja, je, nee, je kan linksom en rechtsom, maar het is gewoon een liefdesliedje, ja. ja. Ik, ik, kennelijk ben ik smoor verliefd op mijn vriendinnetje. Ja. Ze zit, ze zit me nu lachend aan te kijken. <laughs> dat is altijd mooi natuurlijk. Ja. ja, en daar moest gewoon even een liedje over geschreven worden. Dus... Dat Starlight geworden. Maar het grappige is van dit liedje is het is ook een beetje toepasbaar op iedereen in je directe omgeving waar je gewoon zielsveel van houdt. Ja. Eh, het is niet alleen maar per se voor, eh, eh, weet je wel, een, een, jongen en een meisje. Het kan ook met een beetje gevoel erbij van je opa of je, of je kleinzoon zijn. Ja. Ja, dus, dus het is eigenlijk voor meerdere uitleggen gevatbaar in dat opzicht. Ja, ja. Ja, ja en hij komt, morgen komt hij uit inderdaad. Ja als je hem wilt draaien, mag je hem ook al draaien vanavond? Ja, dat, dat had ik ook gevraagd. En dat is ook eh, meteen ook de reden waarom ik hem eh, na dit eh, gesprek ook laat horen. Leuk, leuk, leuk. Ja, en, en ik begrijp, er zit ook een videoclip bij. Yes, die komt volgende week komt die uit. Ja. Daar zijn we nu hard mee aan de slag. Ja. En dan, ja, en we gaan hem ook pluggen in vijf landen. Dus hebben we, misschien komt hij daar ook wel op de radio. Dus hartstikke spannend. Nou, eh, kijk, eh, aan ons zal het niet liggen. Ik weet niet eh, hoe het met, de grote, met de grote zenders en de grote jongens zit. Maar als jullie uh, aardig scoren bij die Spotify-lijstjes... dan denk ik dat, dat, dat ze jou niet, of jullie niet gaan overslaan. Dat geloof ik niet. Nou, laten we het hopen. <laughs> Goed, ehm, dank je Barry. we, gaan hem, we gaan hem draaien. Jack en de Weatherman. En hun nieuwe single heet Starlight. used to wake up feeling lonely. And just when things were getting hopeless, you said hello. And suddenly the clouds were gone. And every time I lost my rhythm, you held my hand and you said, listen, take it slow. It's okay to fall and grow. And while the summer turns to fall, we hang our pictures on the wall and after all these years I still see the starlight in your eyes Still see the sunrise in your smile Still hear the ocean in your heart Still see the one I fell in love change the coats we're living in And I still see the starlight in your eyes Still see the sunrise in your smile Still hear the ocean in your heart Still see the one I fell in love with And now that you have shown me how to let it go I'm not holding back, you can have it all see the starlight in your eyes Still see the sunrise in your smile Still hear the ocean in your heart Still see the one I found Made enough Oh. En daarvoor hoorde je um, Low Addicts met eh, Evolver. Door met de muziek eh, verder, want hier hebben we ook eh, Floris Sophie met Trust. die erde al van de slums Vielen standaard boetes op de markt Het was niet easy, want ik heb gestruggeld Ik hou die visie vast en ik kan niet anders Doe het meeste op de kast toch verlies ik geen balans Ben met mijn team en ik ben van de garde Maar lieg als ik zeg dat het me niet verandert Ik heb mezelf gepusht vanaf de start Ik heb die kansen vroeger niet gehad Altijd genoeg aan mijn hoofd Maar de moed heb ik nooit Naar mijn schoenen laten zakken Al ik moet van de rood Voelt het alsof we alleen nog maar vallen We moeten omhoog Ja, we moeten omhoog Ey. Eh, speel geen games, nee Nu loop ik alleen, ik loop om zee met een boog Daar niet mee heen, nee ik kan niet meer trekken, want de weg die ik ken, die loopt dood. De weg die ik ken, die loopt dood. Ik ben te lang onderweg, ik verbrandde de brug. Ik kan niet meer terug, ze zagen mij in de mes, maar waar is de lucht? Ik weet dat het lukt, ik heb die drama achter de rug. Achteraf was ik te lang op de vlucht, ik kan niet meer terug. Ik kan niet meer terug. En ik was altijd op een one-way ticket Down and out, maar ik vind mijn in Zoek naar die peace die ik someday vind Aan het roer dat het schip niet zin. Stond op de stoepen, was niemand meer Weet niet of de rest joint Mijn hoofd omlaag, want ik was altijd scared Mama Chaka, die is nu van leer yeah. Ik heb die jaren toen al van mijn slams, yeah. hey. Sliepen zonder dekens heel de nacht, yeah was tiener buiten door het vieze weer Ik heb al lang geen televisie meer Kijk in de spiegel, zie ze nu niet meer Ik ben te lang onderweg, ik verbrandde de brug Ik kan niet meer terug, ze zagen mij in de les Maar wat is de lucht? Ik weet dat het lukt Ik heb die drama achter de rug Achteraf was ik te lang op de vlucht Ik kan niet meer terug Ik kan niet meer terug Ik ben te lang onderweg, ik verbrandde de brug ik kan niet meer terug, ze zagen mij in de mes Maar wat is het lucht, ik weet dat het lucht Ik heb het echt zo achter de rug Achteraf was ik te lang op de vlucht Ik kan niet meer terug, en ik kan niet meer terug Ik kan al lang niet meer terug staat me netjes dat ik uh, vorige week had ik uh, dit eigenlijk al moeten laten horen, maar dat is niet gebeurd. Daarvoor hoorde je trouwens uh, Flora Sophie en hierachter dus deze van Wolfie met attitude. Eh, maar het heeft ook een eh, persoonlijke betekenis eh, bij hem. En dat hoor je eraan af. Want hij is een tijd lang heeft hij op straat gezworven deze Volvi. Ehm, we zijn zo langzamerhand aan het eind gekomen van dit eerste uur. En zo dadelijk eh, dan eh, hebben wij een eh, live optreden. hoe dat er even verder uit gaat zien, dat horen we zo. En zien we straks ook zo. maar eerst hebben we de nieuwe single van Wendy Moore. En die ga je nu horen tot aan het nieuws van 8 uur. until the morning. Drinks are pouring, music's roaring, and I can't stop but feel so sorry. I know you like living in the lights. Oh, I'm a goner, cross my border, but I'm just trying to be polite. great night. I don't know how to be eerst het NOS nieuws van 8 uur.